geëvacueerd na het vrijkomen van giftige dampen. Het zou gaan om chloordamp, vrijgekomen damp ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. PvdA-politica Lutz Jacobi wordt de nieuwe directeur van de Waddenvereniging. Ze was eerder lid van de Tweede Kamer. Ze maakte zich toen al hard voor de Wadden.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1274 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer een muzikale rondreis maken all over the world. En we beginnen met eh, een nieuw werkje natuurlijk. Zelfs een nieuwe artiest. Michael Logozar. Logozar, zo was het ja met het album Starlight. Na hem komt de meneer die vol is van compassion in een Jacques, Jacques Vavart En eh, die doet het niet alleen, maar samen ook met anderen. Nou, laten we eens maar eens even beginnen met, ehm, even kijken, met eh, meneer Starlight, zullen we maar zeggen. Eens even kijken, ja, wel even alles goed klaarzetten. En daar gaan we dan. Veel luisterplezier. Hi, this is Holland Phillips, and you're listening to Peaceful Radio Netherlands. Peaceful music for a peaceful mind. Hi, this is James Asher on Peaceful Radio. Fifteen years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.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 La mujer no se debe maltratar, maldito cobarde, ven, a mí. que vas a sentir cuando power con power así tú lo enfrentes. Aunque no promuevo la violencia de alguna manera, quiero hacerte entender. Yo solo tengo Ya tú estás en la tierra.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 De Russische minister Lavrov is boos dat westerse landen Russische diplomaten uitzetten vanwege de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal in Engeland. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat bekijken of het maken en bezitten van een pedo-handboek verboden kan worden. Het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat op het dark web, een afgeschermd deel van het internet, al jaren een handleiding te vinden is over hoe kinderen het best ongemerkt misbruikt kunnen worden. In het handboek staat tot in detail beschreven hoe pedofiele kinderen bijvoorbeeld kunnen leren hoe ze geheimen moeten bewaren en hoe alle DNA-sporen na het misbruik kunnen worden gewist. Het Vaticaan is kwaad op een Italiaanse journalist die heeft gemeld dat paus Franciscus het bestaan van de hel ontkent. De paus is volgens het Vaticaan verkeerd geciteerd. De journalist had de paus gevraagd waar zondige zielen na hun dood naartoe gaan en waar ze worden gestraft. De paus zou daarop hebben geantwoord dat ze niet worden gestraft, maar verdwijnen.